Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook met dezelfde partijen gaat een nieuw kabinet heus niet op het vorige lijken. Dat zegt demissionair premier Rutte. VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan nu toch onderhandelen over een nieuwe coalitie. Maar dat betekent niet dat alles bij het oude blijft. Het is geen voortzetting van deze coalitie wat ons betreft. Eh, het wordt echt een nieuwe start. Het is Echt iets nieuws. En ik denk dat deze partijen met elkaar een programma zullen moeten maken om daar invulling aan te geven. Het wordt echt een nieuwe start in een nieuwe cultuur met een nieuw programma. Lange tijd was het geen optie om door te gaan met de vier huidige regeringspartijen... omdat D66 dat niet zag zitten. Die partij heeft nu besloten om het toch een kans te geven. Ziekenhuizen moeten nog 180 tot 200.000 operaties inhalen, denkt de zorgautoriteit. Er is een flinke achterstand door corona. Het was de bedoeling dat er de afgelopen zomer flink kon worden ingehaald, maar dat is niet gelukt. En dat komt onder meer doordat er nog steeds veel coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen. Bij een ongeluk in Velerveen in Groningen zijn vanochtend, van, zijn vanochtend een man van 20 en een vrouw van 18 om het leven gekomen. Ze reden rond 11 uur in de buurt van een sluis een kanaal in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. PSV-supporters zijn in Oostenrijk op de vuist gegaan met de aanhangers van voetbalclub Sturm Graz. Het ging er gisteravond heftig aan toe. Twee agenten raakten gewond toen ze wilden ingrijpen en ook de kroeg waar het gevecht was is kort en klein geslagen. Vier mannen zijn opgepakt, drie Nederlanders en een Oostenrijkse man. PSV en Sturm Graz spelen vanavond tegen elkaar in de Europa League. Het weer, wat wolken, wat zon, het wordt een graad op 15. Aan het eind van de middag neemt de kans op een bui toe. En ook morgen valt de regen, het wordt 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen Amsterdam Sloten en Roedevarensveen 16 kilometer met drie kwartier vertraging.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 Doel is om tot een beknopt regeerakkoord te komen. Remkes zegt dat ook andere partijen die gisteren aan tafel hebben gezeten de kans moeten krijgen om voorstellen in te dienen en bewindspersonen te leveren. Er komt een onderzoek naar de chronische aandoening fibromyalgie. Is het gevolg van een burgerinitiatief van een patiënten. Fibromyalgie gaat gepaard met vermoeidheid en pijn in spieren. En sporters die volgend jaar meedoen aan de winterspelen in Peking... en die niet gevaccineerd zijn, moeten bij aankomst drie weken in quarantaine. De Nederlandse schaatsbond KNSB concludeert daaruit dat het daarmee bijna onmogelijk wordt... voor ongevaccineerde sporters om mee te doen aan de Spelen. Het weer vanmiddag en vanavond vooral in het noordwesten af en toe regen. Ook morgen regen, een stevige wind en 16 tot 18 graden.